In 2007 werden in Brabant de eerste gevallen ontdekt. Omdat de ziekte vrij onbekend was, bleven maatregelen lang uit. Volgens cijfers van de Nationale Chronische Q-koorts Database... hebben nu 519 mensen de gevaarlijke chronische variant van de ziekte. RAI en BOVAG waarschuwen dat nieuwe auto's veel duurder dreigen te worden door nieuwe CO2-metingen. De metingen van de uitlaatgassen zijn veel nauwkeuriger dan vroeger. Als er meer CO2 wordt gemeten leidt dat tot een verhoging van de BPM, de aanschafbelasting op nieuwe auto's. Op dit moment worden auto's verkocht die nog met de oude methode zijn getest... terwijl dezelfde modellen te koop zijn die de nieuwe test hebben ondergaan. Volgens RAI en BOVAG leidt die situatie tot grote prijsverschillen... en soms een verdubbeling van de BPM. En dat was volgens hen niet de afspraak met het ministerie van Financiën. De politie heeft tientallen automobilisten een bekeuring gegeven... omdat ze foto's maakten van een ongeluk op de A58 bij Etteleur. Gisteren reed daar een vrachtauto door de middenvangrail... en kwam op zijn zijkant terecht. De rijstroken waren geblokkeerd. Auto's moesten er langs over de vluchtstrook. Volgens de politie maakten zeker 45 bestuurders... foto- of filmopname van het ongeluk. De gemeente Zaanstad gaat streng controleren... tijdens de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. Bezoekers moeten via toegangspoortjes het evenemententerrein op... en worden gefouilleerd. Wie tijdens de intocht wil demonstreren... moet dat 72 uur van tevoren bij de gemeente melden. Dat hebben tot nu toe 10 organisaties gedaan, meldt de gemeente Zaanstad. Het weer het blijft droog dit weekend. De komende uren is er kans op mistbanken. In het oosten ligt de vorst.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 Got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it. You know you want it. Let's break the rules. A little rendezvous. You know you want it. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now. Don't wanna take up your time just have a drink, have a drink, let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. No need to stress it. I just want your company and give you all my attention when we dance the Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's rendezvous, you know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better. I just wanna get to know you better. Have a drink, have a drink, let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it.